Ik was in die gym met die wedge betrokken Zeg eens bij die lady lockers, doe man in mijn ding, werk mooi aan mijn rollen. Cause wat want six pack, back to look proper. Bra, ijs botten, vaderland a shocker. Maak mij lam, zij staan met posture. Annie brand, hij smaakt toe blokken. de man, ik zie hoe zij was wat we. Goodness gracious, so zo flippen, richten, zijn zijnes. Ik zoek zomaar white aan waar zij is. Van ik boer een friend ziet, gekrijgd, ik go gefeinted, cause she got it work. Bra, my eyes was locked on her. Then I heard my partner, so you, I can't dit put the Ek het gesit met die baard wat bedoel geniet My tjonge het gevra of ek uit sal stiek Wou rustig wees, net bly in my wabbel Toe swing hierdie roop en uncontrabbel Mooi gezicht, hier laat die varse gezond En dan gaat wat teen jy een bol kan bols Gesui oor die voerstel, oe so goed Gevra wat sy drinks, as die brood of vriend Zat my dadelijk vast in my web gevang Het in elke woord het aan pik gehang Kom drink na drink, gooi my slikste waard Strijd af die tijd, was ek hypnotized Ik schiem, ik zin, beste plan Sy vrou my grins like anything man Kan ek een foto die my man is en moes a fan Sy poto wa Ek kijk hy poto wa Poto wa Ik cruise met mijn platen die straat op. Mijn booty was mijn olie big gaso. Trek zomaar af en ik raam ze mijn waso. Hoor kan die padakken, dus die was zo'n papot. Ik ga tot dat trot. Araan gaan kap met een vraag ook. Baba ga je vat van je staan met een napot. Ze zeggen gaan en ze gooien met een lach op. Ik sta bij botten een non stop man. Ik tap aan van een man. Hou van hij bange man. Als ik het ouwe zal ik rollen als een man. Baba zei mijn gauw als het die nou is die van dan. Van een man wil koppel zijn met kan een man. Jij is delicious en features. Yo potten staan met die figures. Wat een man zal mal maken. I mean, dus zo kijk ik aan mijn jouw digits chicks op een mission achter haar aan work. She gave me a number, na Klom terug in die kar en wijs mij bra. Ik can dit potowa. Zij potowa. uh.